Aanvankelijk zou de lancering om kwart over één Nederlandse tijd plaatsvinden. Maar een onweersbui maakte de lancering onmogelijk. Gisteren gebeurde precies hetzelfde. Toen de bliksem elf keer insloeg in de omgeving van Cape Canaveral in Florida. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering van de Endeavour is over een kleine 24 uur. Aan boord van de Endeavour zijn zeven astronauten. Ze gaan naar het internationale ruimtestation ISS om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is. Fabrikanten van frisdranken willen 30% minder energie gaan gebruiken. Dat hebben ze afgesproken in een convenant met de overheid dat vandaag wordt ondertekend. De energiebesparing gebeurt in stapjes van 2% per jaar. Daarnaast willen ze minder water en meer groene stroom gaan gebruiken. De convenant is opgesteld door vier grote frisdrankproducenten, waaronder Coca-Cola en Frumona en hun branchevereniging. De nieuwe president van Honduras zegt dat zijn verdreven voorganger Zelaya mag terugkomen als hij de nieuwe situatie accepteert. Zelaya kan onder geen beding weer president worden, zegt de huidige machthebber Micheletti. Maar als hij zich daarbij neerlegt, is amnestie mogelijk. Zelaya werd twee weken geleden verdreven omdat hij de grondwet in zijn voordeel wilde veranderen. Sindsdien is het onrustig in Honduras. Micheletti geeft de Venezolaanse president Chavez de schuld van die onrust. Chavez is een geestverwant van Zelaya. In Bagdad zijn de afgelopen dag bomaanslagen gepleegd op vijf kerken. De laatste aanslag was de zwaarste. In het oosten van Bagdad kwamen vier mensen om het leven, drie christenen en een moslim. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Bij de andere aanslagen op kerken vielen geen doden. Het weer, opklaringen en aan de kust een bui.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 take you all around. Sometimes you're up, sometimes